Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het aantal mensen op het Tahirplein in Cairo is toegenomen tot tienduizenden en mogelijk honderdduizenden. De protestbeweging hoopt dat er vanmiddag in de Egyptische hoofdstad een miljoen mensen zal zijn om het aftreden van president Mubarak te eisen. Het protest verloopt vreedzaam en het leger houdt zich afzijdig. In een poging de demonstratie niet te groot te laten worden... hebben de autoriteiten het treinverkeer naar Cairo stilgelegd... en grote toegangswegen geblokkeerd. De mededingingsautoriteit NMA heeft vandaag een inval gedaan bij D-Reizen, de grootste keten van reisbureaus in Nederland. De inval maakt deel uit van het onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche dat vorige week is ingezet. Volgens onbevestigde bronnen hebben ook touroperator Correndon en reisagentenorganisatie ITAC bezoek van de NMA gehad. Nederland had in december de laagste werkloosheid van de eurozone. Volgens cijfers van Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek, was 4,3% van de beroepsbevolking werkloos. Van de 16 landen in de eurozone had Spanje met ruim 20% het hoogste werkloosheidscijfer in december. Het ministerie van Defensie zegt dat aanklachten over misstanden bij de materieeltak al eerder zorgvuldig zijn onderzocht door de centrale organisatie Integriteit Defensie. De aanbevelingen van die commissie zijn overgenomen, zegt Defensie. De Volkskrant schreef vanochtend dat volgens interne documenten bij de materieeltak wordt gehandeld in drugs en defensiemateriaal, zoals laptops, auto-onderdelen en verf. Defensie wil niet op concrete beschuldigingen ingaan. Leerlingen van 2500 scholen die de CITO-toets op de computer maken moesten vanochtend later met de toets beginnen. De server waarop ze moesten inloggen bleek onbereikbaar. Volgens het CITO waren de technische problemen rond 11 uur verholpen en konden de leerlingen toen alsnog inloggen. De CITO-toets in het laatste jaar van de basisschool helpt mee om het juiste niveau voor de middelbare school te kiezen.